7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Ook vannacht hebben onweersbuien en harde windstoten tot problemen geleid. In de regio Amsterdam raakten vijf mensen lichtgewond tijdens de storm. Een van hen werd geraakt door een boom die omviel. In Beuningen, Velsen-Noord en Werkhoven gingen huizen in vlammen op... vermoedelijk na blikseminslag. Rond de Vinkerveense plassen is veel schade door de harde wind. In Utrecht werd een windstoot van 127 km per uur gemeten. Lokaal viel er tot wel 50 mm regen en liepen wegen onder water. Op Schiphol konden door het slechte weer acht toestellen van Transavia niet landen. De fusie tussen de Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler en het Franse Renault gaat niet door. Fiat Chrysler deed vorige week een bod van 35 miljard dollar op Renault. Dat reageerde aanvankelijk positief, maar vroeg meer tijd om over het bod na te denken. Onder meer de Franse staat heeft aandelen in Renault en die wilde er langer over praten. Fiat Chrysler trok daarop het bod in. De fusie had van Fiat Chrysler en Renault de op twee na grootste autofabrikanten ter wereld moeten maken. Na Volkswagen en Toyota. De Verenigde Staten willen een wapendeal sluiten met Taiwan... ter waarde van 2 miljard dollar, meldt persbureau Reuters. De VS zou ruim 100 tanks, luchtafweergeschut en anti-tankraketten willen verkopen aan Taiwan. De Amerikanen leverden al eerder wapens aan Taiwan... en de kans is groot dat door de deal de banden tussen de VS en China verder verslechteren. China ziet het als ongewenste bemoeienis... want volgens de Chinezen is Taiwan een afvallige Chinese provincie. De Japanse minister van Werk en Gezondheid verdedigt bedrijven die hun vrouwelijke werknemers verplichten om hoge hakken te dragen. Hij noemt de kledingvoorschriften sociaal geaccepteerd, noodzakelijk en redelijk. Hij vindt een verbod op die kledingvoorschriften dus niet nodig. En daarmee reageert de minister op een petitie die door bijna 20.000 mensen is ondertekend. Zij vinden de voorschriften ouderwets en discriminerend. Het weer. Het noodweer is voorbij. De komende uren wordt het droger. Vanmiddag ook wat zon. Nog wel flink wat wind bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorns aan Dam rijdt het verkeer langzaam over 13 kilometer tussen Hoorn en Purmerend. Op de A10 tussen Zeeburg en Afrit Watergraafsmeer Oost richting Utrecht 2 kilometer file. Er zijn maar liefst drie rijstroken dicht na een ongeluk met een hoop auto's, bijna 10.